Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de A28 verongelukt. Hij botste vermoedelijk door de gladheid op een vrachtwagen. Zijn auto sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een dichtgevroren sloot. De man werd nadat hij was bevrijd langdurig gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Gistermiddag was er op de A28 bij Harderwijk een kettingbotsing waarbij 11 voertuigen op elkaar reden. Daarbij raakten vier mensen gewond. De kou houdt ook Oost-Europa nog in zijn greep. Bijna 200 mensen zijn om het leven gekomen, van wie meer dan de helft in Oekraïne. In het noorden van Slowakije is een temperatuur van min 37 graden gemeten. In Roemenië maken hulpverleners zich zorgen over het lot van kinderen in onverwarmde huizen. In de stad Iași aan de oostgrens is een baby van vier maanden overleden doordat het in huis 20 graden vroor. Uit voorzorg zijn negen kinderen uit ijskoude huizen gehaald. Hulpverleners vrezen dat misschien wel 15.000 kinderen in Iash gevaar lopen. Het winterweer heeft ook gebieden bereikt waar het normaal gesproken vrij mild is. Zo zijn het Colosseum en het Forum in Rome gesloten vanwege de zwaarste sneeuwval sinds de jaren 80. Troepen van de Syrische president Assad hebben de afgelopen avond een bloedbad aangericht in de stad Homs. Volgens een oppositiegroep zijn er meer dan 200 doden gevallen, onder wie ook vrouwen en kinderen. Het leger zou een wijk van Homs van verschillende kanten met granaten hebben bestookt. Het lijkt erop dat de VN-veiligheidsraad de komende dag gaat stemmen over de veelbesproken resolutie over Syrië. In een afgezwakte versie staat niet meer expliciet dat president Assad moet opstappen, maar alleen dat de VN volledige steun geeft aan het Arabische vredesplan voor Syrië. Daarin staat ook dat Assad moet aftreden. Het is onduidelijk of Rusland, dat met een veto dreigt, zich in die formulering kan vinden. Het weer, is helder en lokaal mistig. Minima van min 8 aan zee tot plaatselijk min 18 in het binnenland.